Ik je weer. Keep the soul alive. Órale, hijo, rosito, órale. Doe het ook, oh, hey, hey, oh ja, hey, hey. Zing met ons mee, oh ja, oh jee. De zomer komt eraan, Maak niet uit wat je doet, jongen. Hou ze door de straat. De zomer komt eraan. Iedereen voelt zich goed als ik uit de kleren ga. Oh jee, oh ja, Ik geef je een stiekem bezoek. zoen. Oh jee, oh ja, hey, En ik weet niet meer wat ik doe. Zoiets. Oh, babbeltjes, gaatje erbij. Een bubbelbadje. dat is uit, weet Oh ja, hey, Ik voel me plots zo door geen keer voor eigen. Zingen door zweet op wordt gevoeld. Hier oh sorry. Hoi alleen, ik voel me Leer zo. Hoi alleen, doe het nog een keer zo. Hoi alleen, zing met me mee. Hoi